Hij heeft het Amerikaanse congres daarom gevraagd om te stoppen met het voorbereiden van een stemming over een aanval op Syrië. Dat deed Obama tijdens een lunchbijeenkomst met senatoren. Syrië maakte de afgelopen avond bekend dat het bereid is het internationale verdrag tegen het gebruik van gifgas te tekenen. De Russische president Poetin zegt dat dat alleen kans van slagen heeft als Amerika afziet van een aanval. Zware regenval heeft de afgelopen dag op veel plaatsen overlast veroorzaakt, zoals ondergelopen kelders en straten die blank kwamen te staan. Het gebeurde onder meer in de regio Haarlem, in Zuid-Holland en in de provincie Utrecht. In die gebieden viel de afgelopen dag ongeveer 50 mm regen, terwijl normaal in de hele maand september zo'n 80 mm valt. De meeste neerslag viel de afgelopen dag trouwens in Winterswijk en op Tessel. Daar werd in één etmaal meer gemeten dan normaal in de hele maand. De bestuursvoorzitter van de islamitische school Ibn Galdoen wil graag verder. Dat zei hij na een bijeenkomst met ouders van leerlingen van de Rotterdamse school. Ibn Galdoen kreeg vanmiddag te horen dat de school per 1 november geen geld meer krijgt van de overheid. Dat betekent dat de school moet sluiten. De bestuursvoorzitter wil met een interimbestuur en onder een andere naam verder. Hij hoopt dat het ministerie dan wel geld wil geven. Nederlands elftal heeft zich vanavond geplaatst voor het WK in Brazilië. Oranje won de uitwedstrijd tegen Andorra met 2-0 en gaat in groep D aan kop met 22 punten uit 8 wedstrijden. Doordat in dezelfde pool de nummer 2 Roemenië verloor van Turkije is Nederland niet meer in te halen. Ook Italië heeft zich geplaatst voor het WK door een 2-1 overwinning op Tsjechië. Het weer. In de loop van de nacht neemt de buiigheid af. De temperatuur daalt tot zo'n 10 graden. Morgen vallen er nog buien. Eerst vooral bij zee, later ook weer in het binnenland. Maar er is ook af en toe zon en het wordt een graad of 17.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 Well, well, looking down, wondering, wondering why you don't wanna be by my side. Time is flying, fly sky high, falling down, falling down. Oh, what about my mama, my son, Lord? Anything meant for you, Lord? Trying to be numb but pure, Lord, have mercy on me, myself, and I. Should've never been away out there. Body cool when I was over here. Suddenly I'm out of soul, and I feel so low when I feel the show, no matter where I go. Ain't nobody wanna try. I'm singing Wello from Wello.